nare gedachten, je niet piekeren meer. Laat onze zorgen nou dragen, jij had er meer dan genoeg. Jij die steeds gaf aan de kinderen.